Mariette Krol met het NOS Journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer... heeft nog wel verandering in de politieke verhoudingen laten zien. De VVD deed een miljard euro in de aanbieding... om samen met andere partijen aan plannen te besteden. Dat was bedoeld als een gebaar naar de oppositiepartijen... maar nog weinig partijen hebben concrete plannen aangeleverd. Over de afschaffing van de verhuurderheffing, de extra belasting voor grote verhuurders van sociale huurwoningen, is de Kamer het wel min of meer eens. Maar wanneer en hoe dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Morgen gaat het debat verder. Dan antwoordt premier Rutte op vragen... en zullen de partijen proberen meerderheden te vinden voor hun plannen... bijvoorbeeld voor het klimaat. NetTrain is aansprakelijk voor de gezondheidsschade die 30 mensen hebben opgelopen... toen ze werden blootgesteld aan chroom 6 bij het opknappen van treinen. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. De rechter zegt dat bekend moet zijn geweest dat de kankerverwekkende stof in de verf op de treinen zat. De slachtoffers werkten tussen 2004 en 2010 in loodsen in Tilburg. Over de hoogte van de schadevergoeding doet de rechter geen uitspraak. Die moet in een aparte procedure worden vastgesteld. Duitsers die zich niet hebben laten vaccineren en in quarantaine moeten... krijgen vanaf 1 november geen compensatie meer voor het salaris dat ze mislopen. De Duitse regering vindt het niet eerlijk om belastingbetalers te laten opdraaien... voor mensen die een inenting weigeren. Voor mensen die zich bijvoorbeeld om medische redenen niet konden laten vaccineren... en mensen die corona hebben gehad geldt een uitzondering. En zij lopen dus ook geen inkomsten mis.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 this time we'll take it slow. at night Got no appetite Everything is wrong like used to be right Since she's gone, gone, gone, gone ZFM Zandvoort. Zandvoort. watch me dance Uh, just watch me dance but coming true this ass.